Uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in het oosten van India is opgelopen naar zeker 230. Zo'n 900 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn honderden ambulances en ook bussen ingezet om de gewonden te vervoeren. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. Het ongeluk ontstond toen een passagierstrein van de rails raakte... waarna een andere personentrein er tegenaan reed. Mogelijk was er ook een goederentrein bij betrokken. YouTube laat video's over fraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van drie jaar geleden voortaan staan. Tot nu toe werden die verwijderd. De afgelopen jaren gebeurde dat volgens YouTube tienduizenden keren. Moederbedrijf Google zegt dat het beleid is aangepast om te voorkomen dat politieke uitingen worden ingeperkt. In de Duitse stad Leipzig is de politie aangevallen met stenen en vuurwerk. Dat gebeurde gisteravond na een bijeenkomst van linksextremisten... die het niet eens zijn met een veroordeling. Afgelopen week kreeg een vrouw ruim vijf jaar cel opgelegd... voor het aanvallen van neonazies. Bij het geweld van gisteravond in Leipzig raakten meerdere agenten... en een journalist licht gewond. De politie zette traangas in. Drie mensen zijn aangehouden. Door de aanhoudende bosbranden in Canada zijn nog eens 10.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om inwoners van de provincie Quebec. De autoriteiten hebben om de hulp van het leger gevraagd. Het aantal bosbranden in Canada is niet hoger dan in andere jaren... maar de omvang van de branden is wel groter. Een verdachte van de moord op president Moïse van Haiti... moet in de VS levenslang de cel in. De zakenman hielp volgens de rechter bij het leveren van wapens voor de moord... Hij is de eerste die voor de moord is veroordeeld. De Haitiaanse president Moïse werd twee jaar geleden in zijn huis doodgeschoten. Het weer. Het wordt een zonnige dag met 20 graden in het noorden en zo'n 23 graden in de rest van het land.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 See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox is an eviction letter. Somebody just the see you later. sentinel. I said fella, The streets are getting There is no water to put out the fire.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 So I tried a little Freddie. Mm, I've got an entity. you want visits him it, it's it, it's it, that's it, that's it, that's it, baby. Hey, what your mama gonna say? If you like this guy. Does anyone wanna go in the garden?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 Is anyone want to go waltzing in the garden? the boat on da da da do do do na na na na na na na na na na let's party. No, no, no, da, da, da, da, da da da party.